uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ministers van Financiën uit de eurozone komen waarschijnlijk zaterdag weer bij elkaar... om te praten over een aanpak van de Griekse schuldencrisis. Vandaag gingen de ministers uit elkaar zonder een overeenstemming te hebben bereikt. Voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep zei dat er nog grote verschillen van mening zijn... tussen de opvattingen van de Griekse regering en die van de Europese Commissie... de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. De internationale geldschieters. Uiterlijk donderdag moet er een akkoord zijn, anders gaat Griekenland failliet. ProRail heeft de regels voor aanbestedingen omzeild... door de verlenging van vier onderhoudscontracten niet te melden aan het ministerie en de Raad van Commissarissen. Dat blijkt uit onderzoek door accountantsbureau PwC. De contracten waren afgesloten voor 3,5 jaar. De directie verlengde ze tot 10 jaar, maar had ze openbaar moeten aanbesteden. Staatssecretaris Mansveld neemt de zaak hoog op en schrijft aan de Kamer dat de gang van zaken niet door de beugel kan. Proheel komt met een plan om ervoor te zorgen dat aanbestedingen voortaan volgens de regels worden gedaan. Vakcentrale FNV heeft de rechtszaak gewonnen tegen thuiszorgorganisatie Verian. Verian moet de eenzijdige verlaging van de lonen met 20 tot 30 procent onmiddellijk terugdraaien. Woordvoerder van Verian stelt dat de lonen van de thuiszorgmedewerkers niet zijn verlaagd, maar dat medewerkers een nieuwe functie hebben gekregen. In die nieuwe functie krijgen ze een lager salaris. De rechter zag dat anders. Op de A15 is een man aangehouden die 400 blikken melkpoeder in zijn bus had staan. De man van 24 uit Spijkenisse zei dat hij alleen de chauffeur was... en geen idee had waar de lading vandaan kwam. De politie onderzoekt of dat klopt. De man had ook duizend Viagra-pillen bij zich. Vanwege de hoge prijzen op de Chinese markt voor melkpoeder... wordt het veel gestolen in Nederlandse supermarkten.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 hoort al een beetje op de achtergrond, uh, hoor al. <laughs> de, de, twee heren van de Krakerseiland, Daan Krakers en Joris Eiland. En eh, daarachter hebben we nog de Dijenige dame in eh, gezelschap, Kim... Kim Schulte die uh, mee gaat doen vanavond in een iets wat uitgedunde versie van Krakerseiland en de, de Locomotives. Eigenlijk moet je dat, moet je dat <laughs> zo helemaal zeggen. Nou ja, dat locomotiefje, dat zal eh, waarschijnlijk Kim wel eh, een beetje zijn, denk ik, eh, vanavond. Maar goed, ik, ik ben wel blij dat ze er zijn. Marcus ook, want zij zijn tenslotte de winnaars van de Rob Akda Award. Jawel, eens kijken of we nog die, die, die beste opname nog even kunnen vinden. Want ja, we hebben wel eens eerder wat, wat mensen hier over de vloer gehad. En niks is leuker om dan nog eens even met die oude opname... nog ergens even van stal te halen voordat we echt losgaan hier vanavond. Ehm, het is nog niet eh, helemaal gedaan met eh, de live ehm, muziek hier bij eh, Alternative FM. Volgende week gaan we sowieso met een studio gast praten. Dan geen muziek. Dus dat, dat is dan ook voor Marcus een keer even prettig. De week daarop heb ik een verplichting. maar wij zijn, we zouden niet zo zijn dat we dan helemaal niks deden. Nee, we gaan het, het verhaal van Jeruzalem nog een keer uitzenden op 30 eh, april was hij hier en 9 juli wordt die uitzending nog een keer herhaald. Dus maak kennis met een van de, de meest opkomende singer-songwriters van eh, dit moment. En dat is Jerusa. Die eh, zal 9 juli nog een keer te horen zijn hier bij Alternative FM. Dan hebben we een week later Frank Demian. Of Demian, hoe je het maar noemen wilt. Die komt dan spelen. 23 juli is het Low Erect Sound System. Zeer bekend ook voor de mensen die vanavond hier eh, spelen. En 30 juli, dan sluiten we af eh, deze zomer met eh, in ieder geval nog één. En dat is Tony Sprok. Die komt dan nog een keer nog even wat, wat spelen. En dan in september, dan beginnen we meteen goed. Want dan komen we met Nederlandstalig werk. Jawel. Dus, en wie dat is, nou dat ga je zo horen. Uh, over Jeruzalem gesproken. En dat is natuurlijk eh, meteen ook van... Ja, wie was dat nou ook alweer? Nou, dat klonk ook alweer zo. En dit is haar nieuwe eh, werkje wat we ehm, laten horen. Het is van de EP Shadowland. Die twee weken terug even gehoord. Of even is laten horen in Paradiso. zij heeft het hier gespeeld. Akoestisch, Jeruzalem. Maar dit is toch de, de volle versie zoals die klinkt op de EP. Is Favorite Memory. this real or am I dreaming? I hear your voice and I think I feel you breathing. And every part

Luc Nijman. Eh, de Amsterdamse singer-songwriter. Maar eigenlijk komt hij eh, oorspronkelijk uit Engeland. En eh, ja, de, de, meeste ehm, Amsterdamse muzici kennen Luc Nijman wel. Waaronder onze ehm, toekomstige vriend die hier binnenkort binnenkomt wandelen is Mirko Haarmans. Hij is een van de, de, mensen die ooit nog eens met hem gespeeld heb. als het gaat om een, eh, een stuk wat eh, vorig jaar eh, ten tijde van de MH17-ramp... toen hebben zij een, een, nummer opgenomen met z'n tweeën. Dus het was ook wel een heel indrukwekkend nummer. Maar eens even kijken wat... Ehm, ik, moet, ik ben even wat aan het zoeken. Kijken of, of ik iets, iets gevonden heb. Want ja, ehm, dat, dat, dat is altijd leuk om in, in uitzendingen gaan, gaan zitten frutten. Wat is dit? Hoe ben je aan die instrumenten gekomen? Hoe ben je aan het instrumenten bespelen geslagen? Met, met... Nou, dat is een interview wat ik, eh, wat ik had ergens. En dan moet ik eh, ergens eh, gaan vinden <laughs> waar, waar, waar, de, waar, de, waar de mensen van, van vanavond in zitten. Ja, ik vind dat altijd leuk als je dan nog zo'n aankondiging kan. Ik kan dus in het, in het enige archief wat, eh, wat we hebben kan ik even niet eh, bij. Maar misschien dat eh, vriend Marcus zo dadelijk mij daar even een klein handje wil helpen. Goed, het is 17 minuten over 8. betekent dat, dat we ons zo langzamerhand een beetje gaan opmaken voor de, uh, de optredens uh, die eh, vanavond, uh, of het, ja, het, live muziek gebeuren van Krakerseiland. Ik vraag Daan of die misschien een klein stukje deze kant op kan komen voor deze praatmicrofoons. Want dit, die microfoons die daar staan, dat zijn de microfoons eh, waarmee... Eh, ja, trek hem maar gewoon naar je toe hoor, die, eh, die microfoon. Die, het, ja, wacht even, ik dan zal ik je ook even openzetten. Want anders dan... <laughs> <laughs> want oh, anders gebeurt het. Ook. Ja, anders, ja precies. Ehm, het is, het is januari dat jullie meedoen als Krakers Eiland hè, in erop Akda wordt. Maar ja, je had ook nog... een andere pet even op gehad van een andere band daar eh, ben je ook eh, mee in de finale gekomen. Had je niet een druk avondje eh, op, die, <laughs> op, die, op die ene avond, of niet? Op die finale wel, ja. ja, we, Zijn, ik had, we hadden ons eigenlijk allebei ingeschreven. Niet verwachtend dat één, één, van ons er, één van ons zou uitgekozen worden. Ja. En toen, en toen gingen we op een gegeven moment... was de onthulling van de voorrondes in, in Stiels was dat. Ja. En eh, ik stond daar en eh, in de eerste voorronde wordt meteen, eh, wordt meteen de bunch genoemd. Dus ik denk yes, maar ja, <laughs> <laughs> zit je er toch een beetje met een dubbel gevoel. Ja. Maar toen uiteindelijk, wat was het, de derde voorronde dat Kraaks-eiland speelde. Ja. En toen, en toen werden we wel gekozen. Dus uiteindelijk, uiteindelijk is het, is het, kon het niet beter uitpakken voor mij. Ja. Het had ook heel verkeerd kunnen uitpakken. Ja. um, <laughs> ja, de, de, de, de Krakers-eiland is ietsje... Nou, toch wel anders, duidelijk anders als eh, de Bunch on the Breakout. Hè? Absoluut, absoluut. Eh, maar eh, als ik naar de, hoe jullie inzongen op die avond, ik stond er nog met, met een microfoontje stond ik erbij. los, gewoon inzingen en voor de rest geen flauwekul. Zo, zo kwam het over, het heel relaxed eerlijk gezegd. Ja, precies. Ja, we ah. spelen, al, we spelen al tijden met elkaar. Dus, we zijn op zich heel erg goed op elkaar ingespeeld. En we weten precies wat we aan elkaar hebben om dat soort momenten. Ja. Dus dat scheelt in, eh, in dat soort eh, voorbereidingsperioden scheelt het wel heel erg. Iedereen heeft altijd wel weer een factor waardoor je toch kalm blijft. Ja. Ehm, dan win je dus eh, met Krakerseiland uh, eh, de Rob wordt. Denk je leuk? We gaan eh, de, de Bevrijdingspop Festival. En toen waren de weergoden met onder andere Pluvia jullie niet erg gunstig gezind, geloof ik. Nee, dat was heel veel, heel veel plum. Ja. Nee, daar, daar dus waren we niet, niet blij mee. Maar ja, we konden er niemand, niemand kwalijk voor nemen. Dus het is, dat is aan de weergoden. En daar is niks aan te doen. We hebben nog wel op het laatste minuut een optreden geregeld in Storing. Ja. Dus eh, daar hebben we toen nog wel eh, wat mensen, wat schuilende mensen voor de regen kunnen vermaken. Dus dat was op zich, eh, het was geen weggegooide dag, maar het was wel balen. Ja, dat geloof ik graag. Eh, wellicht dat de bevrijdingspoporganisatie zegt... Eh, nou, we strijken gewoon een keer onze eh, ons, hart, ons hand over de harten... en dan gaan we gewoon nog, een keer, nog een keer proberen gewoon. Ja, we hebben in ieder geval de garantie gekregen dat we het volgend jaar staan. Ja. Plus heeft de, de boeker van bevrijdingspop ons ook afgelopen zaterdag... op Harlem Shuffle weten te spelen. Ja. Dus dat was een fijne, was een fijne goedmaker. Oké. Nou, helemaal goed. Ehm, ja, ik, eh, we gaan eh, zo dadelijk eh, natuurlijk luisteren naar wat, wat, jullie, wat jullie gaan brengen. Ik draai nog één nummer en dan, dan mogen jullie, wat, wat mij betreft. Dus, tot zo. Dus dat, dat gaan we zo meebeleven. Nu eerst nog even een stukje muziek. Doen we met Gabi Lieve van Waveren, zoals hij voluit heet. Samen met Jake Rees, maar in het Nederlands heet hij gewoon Jaap Reesema. Dit is... Uh, hide and ziek, ja, inderdaad. is eh, bij half negen en... Eh, kijk, Marcus gaat eh, zo direct de schrik van zijn leven krijgen. Want ja, we gaan, we gaan beginnen zo. dan moet natuurlijk wel nog het een en ander dicht. <laughs> het anders, dan gaat die camera natuurlijk nog eventjes heel, heel raar doen. Maar ze zijn inmiddels, staan ze klaar. Krakerseiland en de locomotives. Ja, locomotiefjes Kim vanavond, dus... <laughs> <laughs> dus, eh, dus wat dat gaat, eh, gaat het helemaal goed komen. Eh, ik, ik, moet, ik heb net al wel even stiekem zitten luisteren toen Marcus de soundcheck deed. Maar het klonk, al, klonk al heel erg leuk. Het klonk al eigenlijk net zo op het moment dat ik toen met mijn taskammetje... ja, een beetje het, het, stond op te nemen. Toen ze daar uit de losse pols een beetje stonden warm te zingen voor een voor een optreden tijdens de voorronde. Zo klonk het net ook. Dus eh, wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Ehm, ik ga eens even vragen aan eh, wie mag ik het woord geven. Wat, eh, welke twee nummers gaan jullie spelen? We beginnen met een, een nummertje, een bluegrass nummertje Butcher Boy Billy. Ja. En gelijk daarna spelen we onze ballad War Called Love. Alright. Laat maar horen. One, two, three, four. tell you, break the news. He's in love with your girlfriend. Don't do something foolish, take it slow. Don't insure your place below. But your boy Billy it starting to your girlfriend. Oh, no, he didn't. You better sit down, take your time. That boy ain't worth a dime. But your boy Billy has done it again. It's all over town. Farm's daughter Wendy has made a new friend, but she cannot fool John. boy Billy has done it again. It's all over town. Farm's daughter Wendy has made a new friend, but you cannot fool. doen wij altijd als eh, de laatste noot geklonken heeft. De Butcher Boy, nou dat, eh, dat was dat ding eh, wat, ik, wat ik toen hoorde in de catacombe van, van het patronaat. Daar gingen ze even hun, hun stemmen los zingen. nou ja, de volgende zou ik zeggen. De <laughs> volgende, de ballad. De ballad. Oeh. Though it saddens me to part like before. But every step I had to take just to make you mine someday. Every step made loving you a broken cause. Every minute of my time loving what's not even mine. I guess I've called love. have lost a battle in a war called love. Just to listen to my song. Never fight too long, you lose. There's much more out there for you. There are people that will make you settle down. And even if your love is love. kop is er in ieder geval af. Eh, dat waren ze dus, eh, Krakerseiland, die eerste twee nummers. Eh, en zo dadelijk gaan we naar het tweede setje toe. Maar eerst even weer muziek uit de toverdoos. bijvoorbeeld deze van de Belgische Ilge. En dat is Work It. 夜好。 je gevels meer dan duizend verhalen. Een straat vol met mensen die denken en doen, die durven te dromen, participeren. gaan voor het leven en niet voor de roem, want je heuvelig mooi, dat door Venus bedoeld, het bloed in je gracht dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd. Mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie oog achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich keer op keer, zoals ze dat al eeuwig doet. Want je heuvelen dat door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tussen lapjesmarkt en bloemenmarkt. Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld gewerkt. Je voelt de dynamiek, waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar, daar klink ik als muziek. Wat je heuvelrug mooi, dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp, hier ben ik thuis. Met je heuvelig mooi, dat door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je had je verkoeld. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp En een van de mensen die uh, eh, waren van Piekeren uh, langskwam, in uh, Lelystad was dat, twee weken terug. Die omschreef hem als de Nederlandstalige ehm, Tom Waits. Nou, dat, dat ga ik toch wel een eind in mee, eerlijk gezegd. met die doorrookte stem van hem. En dit was de lofzang op de Voorstraat. dat is een documentaire geweest bij de VPRO. Waarin diezelfde Jan van Piekeren ook in zat. en ze hebben daar ook nog opnames van waarbij die geassisteerd wordt door zijn bandleden Johan Franse, Lars Hurks en Hans Boosman. En die laatste die heeft ook zelfs nog een, eh, een eh, linkje lopen met het voormalige goede doel. Dus dat zijn toch wel eh, muzikanten die je wel kan gebruiken. En dat kunnen ze ook, want ze komen in september hier naar Alternative FM. We gaan weer naar de voorkant kijken, tenminste mijn voorkant. want aan de, aan de andere kant staan drie muzikanten. Twee heren en één dame. En eh, ze heten Krakerseiland en de Locomotives. En eh, ze gaan eh, nog twee nummers voor negen uur brengen. En ik, ik vraag aan Joris toch maar weer. Joris, welke twee nummers gaan het worden? Welke twee nummers worden dat dan? Ja, <laughs> dat, we beginnen met Too Far Away, een van onze nieuwere nummers. En daarna gaan we een, een oud nummertje van ons spelen, How Long. Nou. dat goed? Ja. Een klassiekertje, absoluut. Dus als er mensen thuis zijn bij het laatste nummer... die hebben zin om helemaal los te gaan... moeten ze dat vooral bij het tweede nummer doen. Ja, Juist. Too Far Away, dat is... Eh, dat, eh, dat, eh, nou, daar hadden jullie toch wel heel veel succes mee... op het moment dat jullie in patronaat tijdens de Robakda wordt bezig waren dat komt vooral door Kim, dus let ja. op, eh, op de vrouwelijke vogels. In ja, ja, absoluut. Dat, is, dat is het zeker, want eh, daar, zit het, daar zit het in. Nou, eh, hier, hier komen ze nogmaals. Krakerseiland. asked the Lord if my love would come for me. But the devil struck me down, my love was nowhere to be found. She wants to love me, but I'm too far away. She wants to love me, but I'm too far away. She wants to love me, but I'm too far natuurlijk hebben we ook nog het oudje wat, eh, nog, eh, wat ze hebben. En dat ga je nu horen. Ik hoor de mensen al jeehahen thuis. <laughs> Jeeha! One, two, and a one, two, three. I'm so right, I'm as happy as can be. Blue eyes, long blonde hair, you don't see that everywhere. If you don't like it, then I don't care. She's the one for me. I old house in Arkansas. I've got trouble with the law. I'm always on the run. She enjoys a cup of tea, but that ain't no good for me. I take all my check for free, make no shine in the barn. High. One, two, one, two, three. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> dus moet je altijd weer opletten. Dan denk je, komt er nog wat? Ja, nee, dus dat was hem. Um, goed, eh, dat laatste dat, eh, dat vind ik dan altijd wel weer heel erg mooi. Eh, met, met het nummer wat ze hebben net laten horen. Want, dat komt mooi uit. Want ja, er zijn nog meer mensen die een beetje met een knipoog naar de western muziek maken. En dat is gemaakt door onze Volendamse vrienden, namelijk Alaska. En die hebben Prospero eh, uitgebracht. En dit was een van de nummers eh, waarvan ik zeg... ja, daar hoor je heel duidelijk Ennio Morricone in, eh, in terug. It is The Prophet. mooiste van eh, relaties hebben is eh, bijvoorbeeld als je thuis komt... dat je ook nog weer eens eh, een beetje ouderwets ruzie kan maken... maar ook het bij kan leggen en heel leuk weer een avondje uit kan gaan. Het is zoiets als thuiskomen, elkaar altijd in een waarde laten daar... lijkt dit liedje toch wel een beetje over te gaan van Ganna. Ehm, ik zou bijna zeggen, het is 3FM waardig... Eh, om eh, daar eh, op te horen te zijn. Maar ja, ik ben niet de muziek samensteller van 3FM. Hoewel ik wel een aantal van die lieden ken. Dus ja, je weet het maar nooit. dat was het met, met Ganna, haar nieuwste liedje. Dat, dat nummer dat is mede geproduceerd door Huub Reiners. En Huub Reiners is ook de man die bijvoorbeeld werk van Bluff ooit geproduceerd heeft. Dus het zegt al eh, genoeg. Eh, en Ghana zelf is hier ooit drie keer bij ons te gast eh, geweest. Dus dat is ook wel een aardig feitje om dat te noemen. Dan moet ik weer even kijken dat ik weer... zit weer een beetje met mijn draad van mijn koptelefoon te knoeien. Ik heb nog één nummer te gaan. En dat is deze van Graveltown. Driving Through the Rain. Tot aan het nieuws van 9 uur. streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. But the blue rays falling down where no one will go. His house is empty now, and he puts the lights way down low. starts to cry. He's on the lucky train to Love Town, where nobody lies to work to worry about the things he done. Hard times to be honest, hard times to be strong, and Johnny ran away, oh, off to a better land searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with pain. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving. light shining said goodbye to him. The rearview mirror shows a long road leaving no man's land. Two different stories, two separate souls. Feels like coming home. it boots, the lights way down low. Now Charlie ran away. Oh, off to a better land for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh yes, he's driving through the rain. streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Now the blue rays falling down where no one will go. His house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny ran away, away off to a better land, searching for place where the folks would understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back.